12 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De advocaat van Nederlandse IS-vrouwen in Syrische kampen... overweegt een kort geding aan te spannen tegen de Nederlandse staat. André Sebrechts wil dat de overheid de IS-vrouwen terughaalt naar Nederland... maar het kabinet vindt het te gevaarlijk om ambtenaren naar Syrië te sturen. De advocaat, die nu zelf bij zijn cliënten in Syrië is, is het daar niet mee eens... Het kabinet wil dat de vrouwen en kinderen naar het Nederlandse consulaat in het Iraakse Erbil worden gebracht. Daarover wordt met de Koerden onderhandeld. Omdat die onderhandelingen volgens advocaat Zebrechts te lang duren... overweegt hij het kort geding. Op Brussels Airport zijn de afgelopen dag 10.000 koffers achtergebleven. Door een computerstoring werkte de bagageafhandeling niet. Omdat koffers handmatig over de vluchten moesten worden verdeeld... bleven er veel liggen. Een woordvoerder van de Brusselse luchthaven zegt dat het nog dagen gaat duren... voordat de 10.000 koffers zijn nagestuurd. Vanaf een basis in Kazachstan is een Russisch-Duitse supertelescoop gelanceerd. De Spectre RG gaat de ruimte in om het heelal in kaart te brengen. Dat doet de, de, dat doet de telescopen vanaf een stabiel punt op anderhalf miljoen kilometer van de aarde. In 2025 moet op basis van de bevindingen van Spectre het complete heelal in kaart zijn gebracht. Het is de grootste ruimtemissie van de Russen sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991. In het Vaticaan zijn nu toch botten gevonden die mogelijk van een meisje zijn... dat in de jaren 80 spoorloos verdween. Eerder deze week werd op basis van een cryptische tip... in twee eeuwenoude graftombes gezocht, maar die waren leeg. Nu is iets verderop een ondergronds knekelhuis gevonden. Een plek waar in het verleden botten van overledenen werden verzameld. Onderzoek moet nu uitwijken of daar ook rest, eh, uitwijzen pardon, of daar ook resten van Emanuela Orlandi bij zitten. Zij verdween in 1983, toen ze 15 jaar was.